Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Belgische provincie Namen zijn gisteravond 17 mensen gewond geraakt door het noodweer. Deze mensen waren op een terras toen het weer omsloeg en raakten flink in paniek. C'était une tornade je verstaat het goed, een kleine tornado. Zeker 50 gebouwen hebben schade. Ook in Nederland wordt er vandaag nog een hoop troep opgeruimd. In een museum in Leiden en in een flat in Waddingsveen waren lekkages. En op een camping op Vlieland moeten tenten leeggepompt worden. In zowel Gouda als Breda moest de politie gisteravond in actie komen... omdat jongens van 13, 14 en 15 jaar met pistolen zouden rondlopen. In beide gevallen bleken ze nep. De jongens in Breda kregen een flinke preek. De jongens in Gouda moesten mee naar het bureau. Daar kwam de politie erachter dat het zwart geverfde waterpistooltjes waren. Echt dom, zegt de politie. Het had allemaal heel anders kunnen aflopen. Het had een mooie dag moeten worden voor een net getrouwd stel in Hengelo. Dat was het misschien ook wel, tot het einde van de dag... toen ze met een Lamborghini een ritje maakten door de stad. De sportwagen werd geflitst met 119 km per uur... en kon door de politie aan de kant worden gezet. De bestuurder raakte het rijbewijs kwijt. In Brazilië zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het coronabeleid van de regering van president Bolsonaro. Het aantal coronadoden in Brazilië staat sinds dit weekend op meer dan een half miljoen. En elke dag komen er meer dan 70.000 besmettingen bij. In meerdere steden waren demonstraties. Ze vinden dat Bolsonaro het virus niet serieus neemt en zijn boos omdat het vaccineren van de bevolking niet opschiet. De demonstranten willen daarom dat hij aftreedt. Intussen wil Bolsonaro zelf de coronaregels versoepelen en heeft hij al een paar keer een boete gekregen omdat hij geen mondkapje droeg waar dat wel moest. Het weer, veel wolken, maar soms schijnt de zon.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 Niceness, me for the girl, dress All the man, them a them impress Niceness, I'm the girl, them a wear All the girl, put your body in the mirror Sweet, oh my sweet, sugar for my heart Your fancy kiss Almas are sweet and sweet, almas a sugar female.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 Oh yeah, oh yeah, believe me, I would never lie. I'm not giving you up, I won't give you up. I'm getting higher and higher, the skies are falling. Desire, desire, the fire within, burn brighter and brighter. Your hands on my skin and I.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 I never forget a face living my own I have my days And let's face the fact here It's you who's got it all my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you got it all.